moeten de verschillen in uitstoot van broeikasgassen per stad anders bekijken en vergelijken. Dat staat in een rapport van het Internationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling. Wereldwijd worden grote steden gezien als veroorzakers van CO2, maar in werkelijkheid stoten veel steden helemaal niet zoveel broeikasgassen uit, zeggen de onderzoekers. Ook is er veel onderling verschil, zo is de gemiddelde uitstoot van de Amerikaanse stad Denver per inwoner twee keer hoger dan die van iemand uit New York. Dat komt onder meer doordat in New York veel mensen met het openbaar vervoerreizen.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 In het Huis van Afgevaardigden hebben de Republikeinen de meerderheid in handen gekregen. En in de Senaat is de voorsprong van de Democraten geslonken. Samenwerking is volgens Obama nodig om meer werkgelegenheid te scheppen en de belastingen te verlagen. Oliemaatschappijen moeten meer belasting gaan betalen. Obama wil vaart zetten achter schone energie. In 2035 moet 80% van de Amerikaanse elektriciteit op een schone manier worden opgewekt. Obama staat ook stil bij de schietpartij in Tucson, waarbij drie weken geleden democratisch congreslid Gabriel Giffords zwaar gewond raakte. Familieleden van Giffords wonen de State of the Union van Obama bij. In de Egyptische hoofdstad Cairo hebben betogers opnieuw slag geleverd met de politie. Aan het begin van de nacht verzamelden zich duizenden betogers op een groot plein bij het parlement en riepen om het aftreden van president Mubarak. Ze staken een politiewagen in brand en richtten vernielingen aan bij